3 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Ron is ontslagen door de Engelse voetbalclub Everton. De Nederlandse trainer wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten. Gisteren verloor de club thuis met 5-2 van Arsenal in de Premier League. Koeman was bezig aan zijn tweede seizoen in Liverpool. Minister Blok van Veiligheid en Justitie neemt morgen de honderdduizenden handtekeningen in ontvangst... die zijn opgehaald met een petitie na de dood van Anne Faber. In totaal hebben 413.000 mensen hun handtekening gezet... onder het initiatief van Lydia de Jong. Zij startte kort na de vondst van het lichaam van Anne Faber de petitie. Die is gericht aan premier Rutte, minister Blok en de kliniek... waar verdachte Michael P. vastzat. In de petitie wordt een onderzoek geëist om herhaling te voorkomen. In Moskou is een journalist neergestoken. Het is adjunct hoofdredacteur en presentator Tatjana Velgengauer van Echo Moskwi. Een radiostation dat vaak wordt gezien als de enige onafhankelijke nieuwszender in Rusland. Velgengauer is naar een ziekenhuis gebracht en is volgens collega's buiten levensgevaar. De dader kwam de studio binnen en stak haar met een voorwerp in de hals. Hij is opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Abdelak Nouri is verplaatst van de medium care naar een gewone verpleegafdeling. Dat heeft Ajax laten weten. De middenvelder van Ajax ligt sinds 14 juli in het ziekenhuis in Amsterdam... nadat hij tijdens de oefen, een oefenwedstrijd langdurig gereanimeerd moest worden... als gevolg van hartritmestoornissen. Nouri heeft ernstige en blijvende hersenschade. Zijn situatie wordt nu omschreven als stabiel met zelfstandige hartslag en ademhaling. De familie van Nouri laat weten via de site van Ajax dankbaar te zijn voor alle steunbetuigingen en hoopt dat mensen door blijven gaan met bidden voor hem. Het weer nog wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden en oosten af en toe regen.